Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een eerste groep verpleeghuizen kan vanaf 11 mei onder strenge voorwaarden... weer in beperkte mate bezoekers toelaten. Dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid tegen het Nederlands Dagblad. Sinds 20 maart geldt een strikt bezoekverbod voor verpleeghuizen. Er wordt alleen bezoek toegelaten bij mensen die stervende zijn. Het handhaven van een totaal bezoekverbod is volgens de minister niet langer acceptabel. En daarom komt hij nu met een voorstel dat hij 4 mei voorlegt aan het Outbreak Management Team. Op Schiphol is afgelopen nacht de eerste repatriëringsvlucht uit Marokko geland... met zo'n 300 Nederlanders aan boord die weken hebben vastgezeten in het land. Ze konden niet weg door de strenge afgrendeling van Marokko vanwege het coronavirus. Het gaat onder meer om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. Het kabinet probeert al weken voor elkaar te krijgen dat de Nederlanders terug mogen. In totaal zitten er nog zo'n 3000 Nederlanders vast in Marokko. De Europese vliegtuigbouwer Airbus moet flink bezuinigen door de coronacrisis. De topman van het bedrijf heeft het personeel per brief daarvoor gewaarschuwd. In die brief schrijft hij dat luchtvaartmaatschappijen de aanschaf van nieuwe toestellen uitstellen. Airbus heeft daardoor in een paar weken tijd een derde van zijn omzet verloren. Het kabinet werkt aan een spoedwet om de coronamaatregelen een steviger juridische basis te geven. De wet moet binnen enkele weken de noodverordeningen vervangen, schrijft NRC. Volgens juristen zijn die onhoudbaar, ondemocratisch en ongrondwettelijk. Zo kan er over verordeningen bijvoorbeeld niet gedebatteerd en gestemd worden door politici. Met de spoedwet, die naar verwachting tot 30 september geldt, kan dat wel. In de VS zijn de afgelopen 24 uur 1330 mensen overleden aan het coronavirus. Veel minder dan een dag eerder. Toen waren het er 2500, meldt de Johns Hopkins Universiteit... die het aantal doden bijhoudt. Inmiddels zijn in de VS zo'n 55.000 mensen overleden aan het virus... en bijna 1 miljoen mensen besmet. Het weer, de dag begint vrij zonnig, maar wel koud. Later loopt de temperatuur snel op tot maximaal 22 graden. Vanaf dinsdag meer bewolking en ook regen. En de temperatuur ligt dan rond een graad of 16.